fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Renaat NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse diplomatieke veiligheidsdienst is onder druk afgetreden. Aanleiding is een rapport dat gisteren verscheen over de aanslag in september op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi. Daarbij kwamen de Amerikaanse ambassadeur en drie diplomaten om leven. In het rapport staat dat het management bij buitenlandse zaken systematisch faalde. Behalve de chef van de veiligheidsdienst zijn nog drie medewerkers op non-actief gesteld. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de zondagswet wordt geschrapt. Een motie daarover van D66 is mede ondertekend door de VVD... en wordt gesteund door PvdA en GroenLinks. Volgens D66 worden burgers die geen behoefte hebben aan zondagsrust door de wet beperkt in wat ze kunnen doen. De partij zegt dat de zondagsrust niet wettelijk geregeld hoeft te worden, maar dat het aan gemeenten is of ze regels vastleggen over de zondagsrust. In de zondagswet staat onder meer dat er op zondag voor één uur geen evenementen mogen worden georganiseerd. Wel zijn daar uitzonderingen op mogelijk. Verder staat in de wet dat er geen lawaai gemaakt mag worden, onder meer in de buurt van kerken. Latijns-Amerikanen zijn de gelukkigste mensen ter wereld. Zo blijkt uit een ranglijst van het Amerikaanse peilingsbureau Gallup. In de top 10 staan maar liefst zeven Latijns-Amerikaanse staten. De bevolking van Panama en Paraguay scoort het hoogst. Zij antwoorden het vaakst met ja op bijvoorbeeld de vraag of ze zich respectvol behandeld voelen en of ze onlangs nog gelachen hebben. Nederland staat op een gedeelde zesde plaats. Helemaal onderaan de lijst staan Singapore, Armenië en Irak. Het weer wisselend bewolkt. De minima liggen tussen 4 graden in het westen en rond het vriespunt in het binnenland. Overdag veel bewolking. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied het land in.